Zit van der Linde met het NOS-journaal. De mannen die gisteren in Colombia een Nederlandse toerist doodschoten... hadden vermoedelijk een drugscrimineel als doelwit. Dat zegt de lokale politie tegen Colombiaanse media. Het gaat om een drugshandelaar uit Brazilië. Hij zou ook om het leven zijn gekomen bij de aanval. Gisteren openden twee mannen het vuur in een restaurant. Het Nederlandse slachtoffer is een 27-jarige vrouw uit Gelderland. Ze zou aan een tafel naast die van de drugscrimineel hebben gezeten. Een boerenprotest tegen de stikstofplannen vindt volgende week waarschijnlijk in Barneveld plaats. Het was al duidelijk dat er onder actiegroepen te weinig draagvlak was voor een groot protest in Den Haag. Volgens Omroep Gelderland is nu het terrein van een boer in Barneveld in beeld als locatie. Er wordt rekening gehouden met 20.000 tot 30.000 demonstranten. Volgens een organisator is er bewust gekozen voor een locatie in de Gelderse Vallei... omdat de stikstofplannen daar de meeste impact hebben. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel worden asielzoekers die in tenten moeten slapen niet goed verzorgd. Volgens het Rode Kruis is het een onmenselijke situatie en kan de vereiste hulp niet goed worden gegeven. Het Rode Kruis had eerder deze week tientallen tenten geplaatst op verzoek van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA. Hulp, zoals eten en drinken, zou door het COA worden verzorgd. Maar volgens het Rode Kruis zaten asielzoekers urenlang zonder. De tenten worden daarom weggehaald. Lieke Martens vertrekt bij Barcelona. Ze speelde de afgelopen vijf seizoenen voor die club. De 29-jarige Martens heeft nog niet bekendgemaakt bij welke club ze komend seizoen speelt. Naar verwachting is dat Paris Saint-Germain. Franse media melden dat die transfer al rond is. Het weer. Vannacht trekken wat sluierwolken over het land. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zijn er ochtends wolken in het noorden. Verder is er veel zon met 26 graden in Friesland en ruim 30 in Brabant en Limburg.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 daily. Do you know how much I love you? Do you know how much I care for you? al veel te lang geduurd En enkel hier voel ik me zeven vallen tranen op mijn stuur De regendruppels op mijn ramen tikken door De radio staat aan, alleen de zender is verstoord Mensen gaan en mensen komen, ik heb een veel te hoge muur En hij wordt telkens weer gebroken, ben niet eens meer overstuurd. Ik heb nu dagenlang al niks meer teruggehoord Waar doe ik er nog voor? Gesprekken met mezelf in deze hele wereld heeft gezien Ik was niet altijd even clean Ik weet dat ik je niet verdien Ik heb je veel te vaak vernederd en verwaarloosd Ik was niet. Nu huil ik als een kind Geloof me, karma is een bitch Nu ben je liever solo Baby, liever alleen Maar toch hoop ik ergens dat jij me vergeet En als ik kijk op de crème Is het net of je leeft Ik blijf achter als een loser Met wat vrouwen om me heen Gesprekken met mezelf in deze pool ze zien me lachen op de foto. Maar aan het einde van de dag, dan rij ik solo. aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Gesprekken met mezelf in deze polo.